Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Place de la Granaten afgevuurd op een grote groep klimaatactivisten. Ondanks het verbod op publieke manifestaties na de aanslagen van 13 november... kwamen zo'n 200 milieuactivisten op het plein bij elkaar. De politie is bezig het plein te ontruimen. Morgen begint in de Franse hoofdstad de grote klimaatconferentie. In Amsterdam hebben zich een paar duizend mensen verzameld op het Museumplein... om te demonstreren voor een beter klimaat. De deelnemers lopen van het museumplein door het centrum en terug. De demonstratie is georganiseerd door Greenpeace, Oxfam Novib en Milieudefensie. De organisaties willen dat mensen en bedrijven meer wind- en zonne-energie gebruiken en minder kolen, olie en gas. Premier Rutte is aangekomen in Brussel voor de EU-top over vluchtelingen. De regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten spreken vanmiddag met de Turkse regering over maatregelen om de vluchtelingencrisis te beheersen. Bij aankomst zei Rutte dat het belangrijkste is dat de stroom vluchtelingen naar Europa richting nul wordt teruggedrongen. En hij hoopt dat Turkije in ruil voor geld bereid is om de vluchtelingenstroom zoveel mogelijk te stoppen. De Rotterdamse politie heeft voor een anti-islambetoging van Pegida zeker 20 mensen aangehouden. Ze wilden niet demonstreren op de daarvoor aangewezen plek. Of het aanhangers en of tegenstanders van Pegida zijn is nog niet bekend. Pegida-betogers mogen vanmiddag alleen demonstreren op het Willemsplein in de stad... tegen demonstranten in een park bij de Euromast. Het weer, het waait flink met in de loop van de middag aan zee en in het noorden storm... met windstoten van 90 tot 120 km per uur. Verder is het bewolkt bij een graad of 11. In de loop van de nacht neemt de wind af.